Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft een hoge legerleider aangesteld... om toe te zien op de strikte naleving van de quarantaineregels. Gisteren werd duidelijk dat twee Nieuw-Zeelandse vrouwen... die vanwege een stervend familielid waren teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk... ten onrechte toestemming hadden gekregen om hun hotel te verlaten. Beiden bleken later besmet met het coronavirus. De eerste besmettingsgevallen in Nieuw-Zeeland in 24 dagen. Ardern wil de grenscontroles verder aanscherpen... en uitzonderingen op de quarantainemaatregelen om humanitaire redenen zijn voorlopig van de baan. Touringcarbedrijven gaan vandaag protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen met bussen langzaam over de rechter rijstrook van de A12 naar Den Haag rijden. De meeste touringcars zullen parkeren op het ADO, bij het ADO-stadion... waarna 40 bussen doortrekken naar het Malieveld. Door de anderhalve meter maatregel mogen er maar 12 tot 25 passagiers in een bus. En dat vindt de brancheorganisatie veel te weinig. In Duitsland is Bayern München voor de achtste keer op rij kampioen geworden. De ploeg is daarmee de eerste kampioen van een grote voetbalcompetitie... die door corona tijdelijk was stilgelegd. Bayern won met 1-0 bij Werder Bremen... en is met twee duels te gaan niet meer te achterhalen door Borussia Dortmund. Bayern vierde de titel in een leeg stadion vanwege de coronamaatregelen. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen af van goedkope vliegtickets. Ze pleiten voor een minimumprijs van 34 euro. De twee partijen willen zo voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis gaan stunten met prijzen. Met steun van alle linkse oppositiepartijen maakt het plan kans van slagen. In Oostenrijk bestaat al een minimumprijs voor vliegtickets. Die ligt daar op 40 euro. Het was een voorwaarde voor de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines. Het weer. In het noorden bewolkt en druilerig. In het zuiden schijnt de zon, maar vanmiddag komen daar pittige regen- en onweersbuien voor.